Zorgde voor woede bij veel inwoners van het land... die vaak in auto's met een LPG-tank rijden. Inmiddels wordt er in het hele land door duizenden mensen gedemonstreerd... tegen de gasprijzen, maar ook tegen de regering. En dat gaat er heftig aan toe. Tientallen mensen zijn opgepakt. In Almaty, de grootste stad van het land, is de noodtoestand afgeroepen. De president heeft vandaag aangekondigd de prijsverhogingen deels terug te draaien. De man die ervan wordt verdacht brand te hebben gesticht in het Zuid-Afrikaanse parlement had explosieven bij zich, zegt het OM in Zuid-Afrika. Ook wordt hij aangeklaagd voor diefstal en inbraak. Zondagochtend brak er brand uit in het parlementsgebouw in Kaapstad. Een groot deel werd verwoest. Waarom de man de boel in brand heeft gestoken is niet duidelijk. Een meisje van 15 mag van de rechter haar tweede coronaprik halen. Haar moeder was bang voor de bijwerkingen en had het verboden. Het meisje stuurde toen een e-mail naar de rechter... waarin ze vroeg of ze haar tweede prik alsnog mocht hebben. Die gaf haar toestemming. Haar eerste prik heeft ze zonder problemen kunnen halen... omdat de GGD toen nog niet vroeg of beide ouders toestemming hadden gegeven. Bij de tweede prik deden ze dit wel. En in de Verenigde Staten staan mensen al urenlang vast in een file. Er is zoveel sneeuw gevallen in de staat Virginia... dat de snelweg richting Washington niet begaanbaar is. En daarom moesten mensen de ijskoude nacht doorbrengen in een auto. Deze verslaggever staat bij de file die 80 kilometer lang is. It's really devastating for some of these people who've been out there for more than 14 hours. One email from a viewer, Donald Here, says, quote, My wife and I have been stuck around 20 miles from Fredericksburg, Virginia and have been waiting for someone to give us a reason why we're stuck. Inmiddels staan sommigen al 19 uur vast in het verkeer. Hulpdiensten proberen met sneeuwschuivers mensen uit de auto te halen. Het weer vanavond in het zuiden nog enkele buien. Het koelt af tot dicht bij het vriespunt. Morgen een mix van wolken en zon en harde wind. Ook kans op buien met hagel en onweer.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 I really like to party. I cannot control my body. So when this song is starting, just cancel all your plans. So it's evident in my dancing. You walk like Michael Jackson. I really like your body. I really like your body.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 is het domme infest, is het domme in? beside in fijne dagen en een